Annex Zampersen eh, met het NOS-journaal. Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. De uiterst rechtse kandidaat won in de tweede ronde van de verkiezingen... van de huidige minister van Economische Zaken. De economie in Argentinië staat er al jarenlang slecht voor. Milei wil daarom onder meer de dollar invoeren. Hij wordt vaak vergeleken met Donald Trump. In een koffieshop in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat was aan de Nieuwmarkt in het centrum. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie zegt dat twee verdachten in een auto zijn gevlucht. In de Dominicaanse Republiek zijn nu 21 doden geteld... na de zware regenval en overstromingen van de afgelopen dagen. Onder hen zijn de negen mensen die zaterdag omkwamen... toen een muur aan het eind van een tunnel instortte in de hoofdstad Santo Domingo. Zo'n 13.000 mensen zijn geëvacueerd. De grote hoeveelheden neerslag komen door een tropische depressie. De president van de Dominicaanse Republiek spreekt van de hevigste regenval in de geschiedenis van het land. De Iraanse rapper die een belangrijke stem werd van de anti-overheidsprotesten is onverwacht vrijgelaten. Toumat Alehi was veroordeeld tot zes jaar cel... maar die straf is om onbekende redenen teruggedraaid. De rapper heeft een borgsom betaald. De protesten ontstonden na de dood van Massa Amini. Zij overleed ruim een jaar geleden nadat ze was aangehouden door de moraalpolitie. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vannacht niet kouder dan een graad of 9. Overdag wisselvallig, met in het noorden de meeste bewolking en regen.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 Last time we met, I wasn't so sure. Not so sure. Now I'm hoping, maybe dreaming. Catch a thief, a honey thief. I'm a thief, a honey thief. Don't give in. The light of deep red. Let me see what I don't get.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 side, baby. I don't op haar schutte. Hij wil mij kwaad en heid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze luierde net onder, ze vielen haar en vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard werd ze ijs van stenen.